en wilde ze wat doen aan hoge belastingen. Maar dat ging te snel en te ver, zegt ze. Ondanks haar spijtbetuiging pijnst Truss er niet over om terug te treden. In het Lagerhuis maakte de nieuwe minister van Financiën Hunt bekend... dat hij vrijwel alle belastingmaatregelen van Truss terugdraait. De treinen tussen Bergen-op-Zoom en Vlissingen rijden weer. Het treinverkeer lag stil nadat een trein gisterochtend in Bergen-op-Zoom was ingereden op een bus die stil stond op het spoor. Daarbij raakte niemand gewond. De chauffeur is verdachte in de zaak. Hij wordt later verhoord. Astronaut Lodewijk van den Berg is overleden. Hij was de eerste ruimtevaarder die in Nederland werd geboren. In 1985 was hij als bemanningslid aan boord van de Space Shuttle Challenger... van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Van den Berg studeerde chemische technologie in Delft. Omdat hij in de jaren 70 al Amerikaan was geworden... geldt niet Van den Berg, maar Wubbel Okkels als de eerste Nederlandse astronaut. Lodewijk van den Berg is 90 jaar geworden. De drie kerncentrales in Duitsland die nog in bedrijf zijn, blijven langer open. De centrale in neder zou op 1 januari volgend jaar sluiten... maar bondskanselier Scholz heeft besloten dat de centrales tot uiterlijk half april open blijven. De coalitie was verdeeld geraakt over het wegvallen van Russisch gas. De Groenen wilden maar twee centrales open houden. De FDP wilde dat de drie centrales tot 2024 in bedrijf zouden blijven... en dat ook gesloten centrales weer zouden worden geopend. Het weer dan nog. Er staat weinig wind. Op veel plaatsen ontstaat er mist of dichte mist.